Kees Groot met het NOS-journaal. Maria Sharapova mag niet meedoen aan de Open Franse tenniskampioenschappen. De toernooileiding van Roland Garros geeft de Russin geen wildcard. Sharapova won het toernooi in 2012 en 2014. Wegens het gebruik van meldonium werd ze 15 maanden geschorst... en keerde begin deze maand terug op de baan. Veel organisatoren boden haar ondanks haar lage ranking een wildcard aan... maar Roland Garros dus niet. De organisatie van de Eritrese conferentie in Veldhoven, die vorige maand niet mocht doorgaan, gaat de gemaakte kosten verhalen op de gemeente Veldhoven. De burgemeester vond dat de openbare orde in het geding was, nadat er een grimmige sfeer was ontstaan tussen voor- en tegenstanders van het Eritrese regime. De organisatoren beroepen zich op de vrijheid van vergadering en eisen een schadevergoeding van zeker 180.000 euro. Op Bonaire is 25 jaar cel geëist tegen een Venezolaan die heeft bekend dat hij een agent heeft doodgeschoten. De man maakte deel uit van een groep van zes Venezolanen die op Bonaire waren om cocaïne te verkopen. Toen dat niet lukte besloten ze uit geldnood een overval op een woning te plegen. Ze sloegen op de vlucht toen de agent verscheen. Bij de achtervolging struikelde de agent waarop hij door het hoofd werd geschoten. Tegen de vijf andere Venezolanen en de opdrachtgever voor de overval eist het OM celstraffen van 15 tot 20 jaar. Oeganda heeft een vertoning van de Nederlandse film De Eetclub verboden... omdat die tegen de Oegandese waarden ingaat. Zo zou de film homoseksualiteit verheerlijken... en dat is verboden in het Afrikaanse land. Volgens een commissie is er in verschillende scènes homoseksualiteit te zien... of wordt er over gesproken. De Eetclub is gebaseerd op een boek van Saskia Noord... en zou vertoond worden op een festival. De Nederlandse ambassade in Oeganda betreurt het verbod. Het weer vanavond en vannacht vooral in het noorden bewolking en lokaal wat regen.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 In de Randstad viel op de A29 eh, van eh, Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Bij Numansdorp staat 2 kilometer file. De linkerreis is dicht vanwege een spoedreparatie na een ongeluk. Andere kant op, dus richting Bergen-op-Zoom, staat er bij eh, Numansdorp 3 kilometer file.